en 350 sneeuwschuivers in om de snelwegen sneeuwvrij te houden. Ook Schiphol verwacht vertragingen en annuleringen door de sneeuw. Wie een smart tv koopt moet zich niet laten leiden door de apps die worden aangeboden op dat apparaat. Dat adviseert de Consumentenbond na gesprekken met Samsung en Philips, die de meeste tv's verkopen in ons land. De apps verdwijnen of ze worden niet meer bijgewerkt, zoals de app van de NPO. De tv-producenten Samsung, Sony, LG en Philips zeggen dat ze zelf niet in de hand hebben hoe lang de apps blijven werken. Die verantwoordelijkheid ligt bij de ontwikkelaars en die stoppen soms gewoon met de ondersteuning van een bepaalde app. Door de sterk stijgende kosten van onder meer bouwmaterialen... moet de bouwsector de komende jaren rekening houden met een kleinere groei. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO. Door een tekort aan personeel kunnen minder woningen worden gebouwd... en moeten bedrijven dure ZZP'ers inhuren. Afgelopen jaar groeide de bouw met 7 procent. Dat wordt de komende jaren zo'n 4 procent. Voormalig topman Gon van Nissan mag zijn proces niet in vrijheid afwachten. De rechtbank in Japan heeft het verzoek afgewezen. Vorige week vroeg de Braziliaan ook al om vrijlating om naar Frankrijk te gaan. Volgens de openbaar aanklager heeft Gon een deel van zijn salaris verzwegen voor de Japanse beursautoriteiten. En ook zou hij Nissan-fondsen hebben gebruikt om persoonlijke verliezen te dekken. Het weer, plaatselijk 1 tot 6 graden vorst. Vanaf een uur of 8 trekt een gebied met sneeuw langzaam van west naar oost.